Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Pesten, seksisme en discriminatie zijn aan de orde van de dag bij de politie in het centrum van Rotterdam. Dat schrijft de NAC. Deze journalist van die krant sprak met zes agenten en die zeggen allemaal dat pestende collega's vrij uitgaan terwijl de slachtoffers ziek thuis zitten. Zo ons maken, als je het maar kunt voorstellen, zo gebeurt het. En voor de politie natuurlijk nogal, nogal pijnlijk en ook... Eh, veel seksisme, dus er is een, een, waar heel erg veel verloop is, veel jonger agenten komen te werken, ook jonge vrouwen. En die, eh, die worden nogal in successies bejegend door eh, oudere ervaren collega's. Er is een onafhankelijk onderzoek geweest naar de werkcultuur. En daaruit bleek ook al dat agenten niet goed met elkaar omgaan en leidinggevenden niet ingrijpen. Maar dat onderzoek werd uit schaamte onder het tapijt geveegd. Informatie over mensen die fout waren in de Tweede Wereldoorlog wordt toch niet makkelijk vindbaar. Eigenlijk zouden dossiers van Nederlanders die samenwerkten met de, Duits met de Duitsers openbaar worden. Het gebeurt in principe nog steeds, maar de info zou bijvoorbeeld niet via Google te zien zijn. Nabestaanden nou, zeiden eerder al dat ze bang zijn voor de gevolgen... als iedereen die hun achternaam googelt confronterende informatie kan vinden. Formule 1-fans kunnen zich vandaag een beetje Max Verstappen voelen. Op de boulevard van Zandvoort staat straks een replica van zijn raceauto. En daar mag je niet alleen vanaf een afstandje foto's van maken, je mag er ook in zitten. Gebeurt allemaal in de aanloop naar de race in Zandvoort dit weekend. Of Verstappen die voor de vierde keer op rij kan winnen is nog maar de vraag, zegt oud-coureur Tom Coronel tegen WNL. Dit circuit is zo veranderlijk. En dat is denk ik de kracht van de afgelopen jaren geweest van Max... dat hij met een mindere auto daar toch overheen kon. Maar ehm, ik durf ook te zeggen dat McLaren en Mercedes natuurlijk nu echt zo goed bezig zijn... dat het dit weekend nog wel eens anders zou kunnen zijn. De laatste vier races wist Max Verstappen niet te winnen. Hij staat wel nog steeds eerste in het kampioenschap. Het weer. In het oosten zie je nog tot vanmiddag de zon en kan het lokaal zelfs 27 graden worden. In het westen is het bewolkt met vanmiddag ook kans op een bui. En daar wordt het zo'n 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 5 minuten extra bij knooppunt De Nieuwe Meer. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad-Koog en knooppunt Koenplein. Een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A10 Ring Noord. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen eh, Heemskerken en knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten extra.